Het personeel in die kleine woonvormen weet te weinig over medische problemen bij ouderen... waardoor problemen niet of te laat worden gezien. Het gevolg daarvan is weer dat er te laat een specialist wordt bijgeroepen. Het meisje dat dinsdag weer doodgeschoten op haar school in Rotterdam... had vorige week een foto gekregen waarop haar ex stond... met twee vuurwapens in de hand. Dat meldt de Telegraaf op basis van politiebronnen. De man van 31 werd kort na de schietpartij aangehouden. Bij zijn arrestatie zou een van de wapens in zijn auto hebben gelegen. Online shoppen is in een paar jaar tijd veel populairder geworden onder ouderen. Volgens het CBS zei in 2012 een kwart van de 65-plussers wel eens iets via internet te kopen. En nu is dat al bijna de helft. Toch is dat nog wel minder vergeleken met andere leeftijdsgroepen... want ruim driekwart van de Nederlanders zegt online te shoppen. Op luchthaven Gatwick bij Londen is het vliegverkeer gisteravond stilgelegd... na meldingen over twee drones. De onbemande toestellen mogen vanwege de veiligheid niet bij luchthavens vliegen. Meer dan twintig vluchten uit onder andere Amsterdam en Parijs werden omgeleid. Ook moesten vliegtuigen die al op de startbaan stonden aan de grond blijven. Het afluisterpark van de inlichtingendiensten in Friesland... verhuist naar het buitenland, melden bronnen aan de NOS. De tientallen schotels in Burum onderscheppen satellietcommunicatie... voor de AIVD en de MIVD. Maar daarvoor wordt een frequentie gebruikt die nodig is... voor het 5G-netwerk voor snel internet. De frequentie kan niet worden gedeeld, dus moet het afluisterpark verhuizen. Wanneer en waar naartoe is nog onbekend. Het weer is bewolkt en verspreid over het land vallen geregeld buien.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 Breaking all the rules, so above the law. I'll be your excuse, damn right. Uh, and you not go wrong, no. Drop top. another one. wenst jullie allemaal fijne dagen en...